Renate Kok met het NOS Journaal. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat meldde RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin zou staan dat de vrouw die die zaak zelf aanspande onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat liet de fiscus het bewust aankomen op een rechtszaak... terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw zou nu een bedrag krijgen waarmee ze drie maanden lang huur, energie en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet dan duidelijkheid komen over de totale compensatie die ze moet krijgen. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen bij de Catalaanse club. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht van zijn ontslag. Koeman, die al langere tijd onder vuur lag vanwege de tegenvallende resultaten bij Barcelona, zal komende ochtend afscheid nemen van het elftal. Het ministerie van Defensie heeft toch alternatieve locaties gevonden voor een nieuw radarstation. Het zou eigenlijk in Herwijnen in Gelderland komen, maar daar was veel verzet tegen. Ook de Tweede Kamer drong aan op een andere plek. Defensie gaat eerst met de betrokken gemeente in gesprek. Welke dat zijn is niet bekendgemaakt. Supporters van Feyenoord willen in gesprek met de club. In een open brief aan de Raad van Commissarissen zoeken ze toenadering... na het opstappen van algemeen directeur Mark Koevermans. Die zei gisteren dat hij niet meer goed kan functioneren... door bedreigingen richting hem en zijn gezin. De supporters schrijven dat ze niet blij zijn met de situatie... maar ook dat de verhouding met de club al tientallen jaren slecht is... omdat er geen overleg meer is tussen de clubleiding en de fans. Het weer is vrijwel overal helder en er staat een matige aan zee vrij krachtige zuidelijke wind. Temperatuur daalt naar een graad of 8. Later overdag is het zonnig en droog.